Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de uur zijn zeker twee mensen omgekomen. Waarschijnlijk zijn een vrachtwagen en een passagiersbusje op elkaar gebotst. Daarbij zijn de vrachtwagenchauffeur en een inzittende van het busje om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De vrachtwagen ligt op zijn kant op de weg. De A15 is bij Waard in beide richtingen afgesloten. Een zoekactie van de politie naar een snelwegschutter bij Rotterdam heeft niets opgeleverd. Vanochtend sneuvelde in de Heinoordtunnel een zijruit van een auto, mogelijk door een schot met een luchtdrukwapen. De politie begon meteen een zoekactie met een helikopter. Na het incident was een zilvergrijze auto met hoge snelheid weggereden, maar die is niet getraceerd. Gisterochtend sneuvelde op de A29 bij de Heinoordtunnel ook een autoruit. Twee grote Griekse banken gaan fuseren en worden daarmee de grootste bank in Zuidoost-Europa. Met de fusie hopen de EFG Eurobank en de Alfa-bank het hoofd te kunnen bieden aan de financiële crisis. De twee banken samen hebben zo'n 2000 kantoren en beheren ongeveer 80 miljard euro aan spaargeld. De fusiebank, die waarschijnlijk Alfa Eurobank gaat heten, probeert voor eind volgend jaar voor bijna 4 miljard euro extra kapitaal aan te trekken om de bank sterker te maken. Een van de investeerders is de bank. In de bank is een fonds uit Qatar dat een belang krijgt van ongeveer 17 procent. De Aletta Jacobsprijs 2012 is toegekend aan oud-D66-minister Els Borst. De Rijksuniversiteit Groningen reikt de prijs om de twee jaar uit aan een vrouw met een universitaire achtergrond die veel betekent voor de emancipatie. Els Borst krijgt hem voor de genuanceerde manier waarop ze medisch-ethische kwesties zoals euthanasie en embryo-onderzoek aan de orde heeft gesteld, zegt de organisatie. Borst doet nog steeds bestuurlijk werk in de gezondheidszorg. De Alette Jacobsprijs wordt in maart uitgereikt. Het weer, bewolking en buien, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden ook kans op zon. Het is 16 tot 18 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOR. Dit is René Passet van de ANWB.